Op woensdag 28 oktober is er een gratis ondernemerscongres bij Woon- en Leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, onderdeel van de Hoop GGZ. Vanaf 3 uur bent u van harte welkom voor een rondleiding over het terrein van Horeb. Daarna kunt u luisteren naar onder andere burgemeester De Graaf van Apeldoorn, Willem den Hertog, voormalig eigenaar van den Hertog IJs en Arie de Rover, communicatietrainer. Na deze sprekers kunt u meegenieten van een barbecue. Voor meer informatie en om uzelf aan te melden kunt u gaan naar vriendenvandehoop.nl tot zover dit eh, interview van, uh, van Wim Post op Horeb. Uh, eh, nou, uiteraard kunt u ook de plek Horeb bezoeken. Nogmaals op het ondernemerscongres van 28 oktober. en voor meer informatie verwijs ik u daarvoor nogmaals graag door naar onze website www.dehoop.org. We zijn ook alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Ehm, ja, daarin wil ik u nogmaals doorverwijzen voor meer informatie over dit programma, over het eh, hulpaanbod van De Hoop eh, of onze agenda, dan kunt u eh, kijken op onze website www.dehoop.org. U kunt u ons ook telefonisch bereiken als u een hulpaanvraag heeft, een, u wilt meer weten over De Hoop, het... Ja, u wilt graag de hoop uitnodigen op uw vereniging, op uw school. Dan kunt u ook bellen met ons informatie- en planningcentrum. En dat kunt u bellen tijdens kantooruren op 078 6111 222. 078 6111 222. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot volgende week. Ik ben bij de hoek om, eh, af te kicken van mijn verslaving. Ja, ik in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om Hermina. Ik zit hier ook voor eetverslaving. ik een verslavingsvrij Steun het werk van De Hoop. Maak uw gift over op Giro 38 38 38 of kijk op dehoop.org.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 Lakenman van de stichting Hypotheekleed riep DSB-klanten twee weken geleden op om hun geld bij de bank weg te halen. In het trosprogramma Radar noemde Lakenman DSB-directeur Scheringa een leugenaar die mensen misbruikt en manipuleert. Het bouwbedrijf Midret uit Meidrecht heeft beslag laten leggen op het stadion van voetbalclub AZ. Het bedrijf bouwt in Opmeer het nieuwe museum van DSB-oprichter Scheringa. Vrijdag werd de bouw stilgelegd omdat DSB niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Behalve Midret hebben ook andere aannemers het werk aan het museum stilgelegd. Om er zeker van te zijn dat er toch geld komt, heeft Midret beslag laten leggen op het AZ-stadion en de trainingsvelden. Voor de club heeft dat geen gevolgen. AZ huurt het complex, ongeacht wie de eigenaar is. Op het IJsselmeer is een zeilschip gevonden zonder bemanning. De kustwacht vermoedt dat er één opvarende was die overboord is geslagen. De reddingsmaatschappij KNRM kreeg meldingen dat een boot rondjes aan het varen was bij het Friese Gaast, vlakbij de afsluitdijk. De motor van het schip stond aan, maar de schipper was nergens te vinden. Een helikopter en reddingsboten zoeken naar de man. Als hij voor middernacht niet is gevonden, wordt gestopt met zoeken. De monteur van de Wegenwacht is gisteren in Maarsen mishandeld door een automobilist die hij had geholpen. De auto van de man moest voor een reparatie naar een garage in Utrecht worden gesleept. De automobilist eiste vervangend vervoer, maar de man van de Wegenwacht zei dat hij daar geen recht op had. Daarop werd de automobilist zo kwaad dat hij de monteur een vuistslag in zijn gezicht gaf. De monteur van de Wegenwacht heeft aangifte gedaan. De politie probeert de automobilist aan de hand van zijn kenteken op te sporen. Het weer, opklaringen en droog. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 3. Morgen flinke periode met zon.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 Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. we've come this far. Can't we stay the way we are?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 You might not love me anymore.